Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Nieuw-Zeeland is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,7. De beving was op het Zuidereiland in een plaatsje ten westen van Christchurch... op een diepte van 11 kilometer. Het is de zwaarste aardbeving in Nieuw-Zeeland dit jaar. Berichten over schade zijn er nog niet, maar Nieuw-Zeelandse media spreken van een zware beving... die vrijwel direct al meer dan 10.000 meldingen opleverde. Het ministerie van Sociale Zaken liet in het geheim onderzoek doen naar moslims en moskeeën. Minister van Genip schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat haar ministerie tot 2019 onderzoek liet doen naar netwerken binnen moslimgemeenschappen. dat zonder dat zij daarvan op de hoogte waren. Twee jaar geleden schreef NRC al dat zeker tien gemeenten dat de afgelopen jaren ook deden. De afgelopen maanden zijn zeker 1200 kinderen onder de vijf jaar omgekomen in vluchtelingenkampen in Soedan. De oorzaak is een vermoedelijke mazelenuitbraak in combinatie met ernstige ondervoeding. De kinderen zijn gestorven in de periode tussen half mei en half september. In Soedan zijn ruim 3,7 miljoen mensen op de vlucht geslagen... voor de gevechten tussen het regeringsleger en de militie RSF. Het demissionaire kabinet heeft geen duidelijke visie op uitgaven op de langere termijn. Dat zegt de Raad van State in hun advies over de miljoenennota die vandaag gepresenteerd is. Daarin komt het kabinet met een plan om de armoede tegen te gaan. Volgens het onafhankelijke adviesorgaan van de overheid zijn dat korte termijn maatregelen en mist er een plan voor de lange termijn. Zo kijkt het kabinet niet naar de oorzaak van armoede. Ook op het gebied van klimaatbeleid is er te weinig duidelijkheid over de lange termijn. Volgens de Raad is bijvoorbeeld niet duidelijk hoeveel het de komende jaren gaat kosten... en waar dat geld precies vandaan moet komen. Het weer. Het koelt vanaf, eh, vannacht af naar zo'n 15 graden. Morgen wolken met af en toe zon.